Zo Dennis, jij hebt talent. Jij zou meedoen. So you wanna be a popstar, hè? Ja. Lekkere set eh, gedraaid, jongen. Ja, ja. Ja, de, de speler die had wat kuren vandaag. Ja, op het elke dag. Ja, Opeens viel die uit. Tijdens mijn set, bij jouw zet deed hij een beetje lastig. Excuses, excuses. zijn nu gedaan. Volgende week vrijdag. Zie je het helemaal van Amsterdam Dance Event. AD. ADHD'tje, NS. Dit is fijne verjaardag, komende zondag. Ja, dankjewel. Voor alle mensen, maak er een feestje van dit weekend.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 In zwembad Aquamar in Katwijk is vanavond waarschijnlijk chloor vrijgekomen. 32 mensen die last kregen van rode ogen, misselijkheid en hoesten... werden naar het ziekenhuis gebracht. Het zwembad werd <coughs> meteen ontruimd. Omdat nog niet zeker is dat er chloor is vrijgekomen... voert de brandweer metingen uit. Toen het probleem ontstond waren er ongeveer 200 mensen in het zwembad in Katwijk. Het tekort van de Amerikaanse overheid is opgelopen tot de recordhoogte van ruim 1,4 biljoen dollar. Dat is omgerekend zo'n 950 miljard euro. Daarmee kwam het tekort 162 miljard dollar lager uit dan het Witte Huis in augustus had voorspeld. Maar het is nog altijd bijna 11% van het bruto binnenlands product. Dat is de som van alle goederen en diensten. Dat het tekort iets lager uitviel dan verwacht kwam vooral doordat er minder is uitgegeven aan steun voor de financiële sector. Door de reddingsplannen voor de banken en de Amerikaanse economie blijft het overheidstekort de komende twee jaar hoger dan 1 biljoen dollar, denkt het Witte Huis. Dirk Scheringa heeft tot maandagochtend 9 uur de tijd om overname van de DSB-bank te regelen. De rechtbank in Amsterdam heeft hem opnieuw uitstel gegeven om zijn imperium te redden. Scheringa is in gesprek met een Amerikaanse kandidaatkoper, maar wil niet zeggen welk bedrijf dat is. Gisteren lukte het Scheringa niet om de grote Nederlandse banken te interesseren voor een overname. De rechtbank buigt zich maandagochtend opnieuw over de zaak. In Breda is de vrouw overleden die afgelopen dinsdag de oudste inwoner werd van Nederland. De 107-jarige Bertha van Hasselt volgde dinsdag Grietje Jansen Anker uit Middelburg op, die toen op 112-jarige leeftijd overleed.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 Slaap lekker. Jay, is wat ik zei tegen haar, dus. Slaap lekker ding, jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Hey, is wat ik zei tegen haar, dus. is fantastisch toch? good time. be someone else's dream. to love.